Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. Vanaf vandaag geldt een meldingsplicht voor apenpokken. En dat betekent dat artsen en GGD-medewerkers die patiënten met die aandoening zien... dat moeten melden bij het RIVM. Met de meldingsplicht kunnen nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk worden opgespoord en geïsoleerd... schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. De afgelopen weken is het virus in diverse Europese landen vastgesteld. Ook in Nederland zijn enkele gevallen ontdekt. De Turkse president Erdogan heeft gebeld met de president van Finland en de premier van Zweden. Het gesprek ging over een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. Turkije heeft daartegen sterke bezwaren. Zo wil Erdogan dat Zweden ophoudt met het steunen van wat hij noemt terroristische organisaties. Politie Gelderland heeft een automobilist aangehouden... na een achtervolging over de A1 en A50... waarbij snelheden boven de 200 km per uur werden bereikt. De achtervolging begon op de A1 bij Apeldoorn. Agenten wilden de auto controleren vanwege het rijgedrag... maar die gingen met hoge snelheid vandoor. Bij de afrit Schaarsbergen bij Arnhem raakte de auto van de weg en vloog in brand. Twee inzittenden werden door de politie uit de auto gehaald. De bestuurder is aangehouden. Bij een grote controle van taxis in Amsterdam zijn gisteravond vijf taxichauffeurs opgepakt... die onder invloed van drugs hun werk deden. Ze hadden cocaïne, cannabis, amfetamine of crystal meth gebruikt. In totaal werden zo'n 50 Amsterdamse taxichauffeurs gecontroleerd, meldt stadszender AT5. 10% was dus onder invloed van drugs. De voetbalsters van Olympique Lyonnais hebben de Champions League gewonnen. De Franse ploeg was in Turijn met 3-1 te sterk voor de favorieten van Barcelona. De vrouwen van Olympique Lyonnais wonnen de Champions League nu al acht keer. Tussen 2016 en 2020 zelfs vijf keer op rij. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en weinig wind met kans op mist. Minima van 5 tot 9 graden.